Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Komen er strengere coronamaatregelen? Die kans is aardig groot volgens een wetenschapper die in het Outbreak Management Team zit. Dat is een club van experts die het kabinet corona-advies geeft. Volgens de viroloog werken de coronaregels die nu gelden waarschijnlijk niet goed genoeg... en hebben een hoop mensen er lak aan. Ja, als dat niet gebeurt, dan is het eigenlijk het bijna onvermijdelijk... dat er dan maar eh, van hogerhand hand. Eh, eh, strengere maatregelen genomen eh, zullen worden. Het kabinet overlegt vandaag met onder meer het RIVM over het oplopende aantal coronabesmettingen en wat er moet gebeuren. Op verschillende plekken in het land zitten er vandaag toch honderden gelovigen in de kerkbanken. Het kabinet had het dringend advies gegeven om maximaal 30 man samen te laten komen. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld niet in Barneveld. Volgens die kerk speelt het orgel wel zachter en wordt er minder hard gezongen in de buurt van Parijs hebben tientallen mensen een politiebureau aangevallen. De boze mensen hadden vuurwerk en metalen staven bij zich. Dat zegt correspondent Frank Renaud. Ze probeerden met ijzeren staven de toegang tot het politiebureau te forceren. Ruiten werden stuk geslagen, auto's op straat werden vernield en er werd brand gesticht. Ook lieten ze mortieren ontploffen. Het zou mogelijk gaan om een wraakactie van bewoners voor een scooterongeluk. En misschien heb je al regenboogvlaggen zien hangen. Het is vandaag Coming Out Day. Dat is de dag voor LHBTI'ers om openlijk uit te komen voor hun seksualiteit. In sommige gevallen krijgen ze nog steeds vervelende reacties, zegt deze man die er onderzoek naar deed. We hebben bijvoorbeeld ook een eh, transvrouw eh, geïnterviewd die toch echt wel eh, te maken heeft op straat nog vaak met straatintimidatie. Ehm, ja, en zo hebben we ook naar andere plekken gekeken waar het voorkomt, bijvoorbeeld op het werk of tijdens je studie op school Um, ja, het zijn vaak wel nog negatieve reacties die mensen krijgen daarop. Dit jaar is er speciale aandacht voor de ouders van tieners. Het blijkt dat die best met hun kinderen willen praten over geaardheid... maar ze denken dat die daar geen behoefte aan hebben... en andersom denken de kinderen dat hun ouders er te weinig vanaf weten. Het weer nog, er zijn pittige buien vandaag met soms ook onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en kan de zon even tevoorschijn komen. Het is wel fris, max 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland.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 There she goes again, the dope is DDO. scorching, Killing me softly, Lauren or Kevorkian Can't tell if she's cuckoo or corky when asked her name and she said, call me 10 laughing at van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver.